Vijf spelers moesten na het ongeluk naar het ziekenhuis. Volgens de politie is er niemand in levensgevaar. Ook in Duiven in Gelderland zijn mensen gewond geraakt bij een kampioensrit. Daar vielen spelers in een bocht van een vrachtwagen. Eén iemand moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Een belangrijke minister in Israël wil dat de premier van het land, Netanyahu, snel met een plan komt voor het bestuur van Gaza. Als hij niet binnen drie weken bedenkt hoe hij dat wil regelen, stapt de minister op, zegt hij. Opvallend, want de partij van de minister doet het op dit moment beter in de peiling in Israël dan die van Netanyahu. En die weigert tot nu toe met een plan voor het bestuur van Gaza te komen. Waarschijnlijk om ultrarechtse partijen die ook in de regering zitten te vriend te houden. In Tilburg is vanochtend een agent mishandeld in een parkeergarage. Een groep jongeren was daar een feest aan het vieren. Toen ze naar buiten werden gebracht door de politie... begon een man van 26 te schelden en mishandelde hij de agent. Hij is opgepakt. En ADO Den Haag is een stapje dichter bij promotie naar de eredivisie. In de halve finale van de play-offs speelden ze gisteren 2-2 gelijk tegen de Graafschap. En dat was na de 3-2 winst van afgelopen week genoeg. Spits Henk Veerman probeerde rustig te blijven, zegt hij tegen ESPN. Dit zijn wedstrijden eh, op zich. En eh, als je dan voorkomt, dan mag je het eigenlijk zo niet meer weggeven. En het ons ja, veel te moeilijk maken eigenlijk op het einde. Maar uh, super blij dat we gehaald hebben.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 luisteraars. Fijn dat jullie weer ingeschakeld hebben bij ZFM Jazz op deze Pinksterzondag. Weer een eh, uiterst gevarieerd programma vanochtend... waar we bij ZFM Jazz een eh, patent op hebben. Allerlei eh, muziekstijlen zullen weer voorbij komen... waarbij de soulvolle jazzy en swingende grooves van de muzikant... het verbindmiddel, de lijm als het ware... tussen al dit fraais gaan vormen. Dus ik zou zeggen, laat je verrassen door twee uurtjes aan geweldige muziek... met een keur aan binnen- en buitenlandse artiesten... en genre- en grensoverschrijdende songs. De zon schijnt altijd bij ZFM Jazz in Zandvoort. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst, Mr. Brightside... de samensteller en presentator van de uitzending van vandaag... We begonnen met Larry McKenna, wereldberoemd in Philadelphia, maar niet echt daarbuiten. De Amerikaanse tenorsaxofonist die zich eh, liet inspireren door Lester Young, Flip Phillips, Illinois Jacker, Dexter Gordon, dat soort mensen, Stan Getz en natuurlijk The American Songbook. Hij speelde eind jaren 50 al in de band van eh, Woody Herman maar trad eh, de, decennia daarna voornamelijk op in de lokale clubs eh, in en rondom eh, Philadelphia, Philly. Pas midden jaren 90 maakte hij zijn eerste album als bandleider. En daarnet luisterde je naar een opname, het welbekende I Love You Samantha... van zijn allerlaatste album The World on a String... dat uitkwam een aantal weken voor zijn dood op 86-jarige leeftijd in november 2003. 20. Larry McKenna. New release. gekomen van de Amerikaanse trompetist Curtis Taylor. Taylor Made heet het album met eh, zeven composities van eh, eigen hand. Waaronder dit nummertje After the Rain. Uh, fraaie solo's, ballads en uptempo songs. Een debuut echt van hoog niveau en een absolute aanrader voor de liefhebbers van de mainstream jazz en hardbop. die Curtis Taylor die, bouwde de afgelopen 15 jaar ervaring op door te spelen in bands van eh, mensen als eh, Bob Shepard, Rodney Whittaker en de pianist eh, Cyrus Chestnut. Um, brengt ons bij saxofonist Joe Mouse Bonetti. Dat is geen bekende naam in de jazz. En dat komt vooral omdat hij in het begin van zijn loopbaan... in de jaren 50 regelmatig in, uh, in de bak zat. En vanwege zijn strafblad kreeg hij vervolgens geen vergunning... om live op te treden. Veel opnames van eh, Bonetti als bandleider eh, bestaan er dan ook niet. Eh, hij was vooral een musicians musician. Amerikaanse toppers als Dizzy Gillespie waren onder de indruk van zijn spel. Maar die Bonetti, Bonatti die verkaste van stad naar stad... en speelde in de jaren 50, 60 in heel veel bands. in bebop bands, Bebop bands, maar ook een blauwe maandag, eh, meen ik, bij het orkest van eh, Woody Herman. Hij belandde uiteindelijk in eh, Las Vegas in de, band, in de big band van de ene Dan Terry. En onlangs is er een compilatie verschenen op het Fresh Sounds label van de spaarzame opnames van die Bonetti... die een meester was op alt sax, maar ook op tenor en bariton sax uit de voeten en eh, hier ga je een nummertje horen van een van zijn allernaatste eh, opnames uit begin jaren 80 in die big band van eh, Dan Terry. En het nummertje heet Just Mine. ZFM Jazz. special warm welcome as well to our fans and friends across the globe, in particular the listeners in the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again to my broadcast. Um, de New Yorkse trompetist Ray Vega en de Thomas Marriott, een trompetist uit Seattle... hadden hier een eh, meeting of minds op het eh, album East West Trump... Uh, eh, Trumpet <laughs> Summit Coast to Coast. Met onder meer Orin Evans op piano. Het eh, was alsof je Freddie Hubbard en eh, Woody Shaw eh, bij je in de huiskamer had staan. Swingende tijden herleven bij dit enerverende album East-West Trumpet Summit van Ray Vega en Thomas Marriott. release. bassist Ernst Glerum heeft onlangs ook eh, weer een album uitgebracht... Eh, eh, met de formatie Glerum, Glerum Omnibus... Met, ik neem aan, twee uh, studenten of ex-studenten van het conservatorium. Uh, Anja Godberg op contrabas en Giacomo Camiletti op drums. Het album heet ehm, het Trio Tribute. Dus het is een soort van ode aan legendarische pianotrio's... uit de geschiedenis van de jazz. Zoals die van eh, Bill Evans, Duke Ellington, Abdul Ibrahim... Um, Misha Mengelberg, Horace Silver... Ehm, en het nummertje wat je net hoorde is eh, van de hand van John Medeski. En dat heet eh, The Lover. Van dat fraaie album van Gler Omnibus Trio Tribute. moet je echt gaan aanschaffen. Ehm, je bent een zoon van een, een eh, beroemde eh, acteur die ook nog eens van eh, jazz houdt. Wat, wat doe je dan als zoon? Dan maak je een jazzplaat gevuld met muziek van filmsoundtracks. we hebben het natuurlijk hier over bassist Carl Eastwood, zoon van acteur Clint. Die op zijn album Cinematic welbekende filmsongs in een jazzy jasje steekt. Zoals het thema van de western Unforgiven, waarin zijn vader de hoofdrol eh, speelde. Met uh, eh, fraai trompetspel, let maar op, van de Brit Quinton Collins. Carl Eastwood, Unforgiven. ZFM Jazz. Out on the plains, down near Santa Fe, I met a cowboy riding the range one day, and as he jogged along, I heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city. Coma I, I, yeah, get along. Get a hip, little doggy, get along. Better be on your way, get along. Get a hip, little doggy, and he trucked him on down the old fairway, singing his cow cow boogie in the strange way. Mama to I, I, yeah. Mama to billy, I, eh. Singing his cowboy song. He's just too much. He's got a knocked out Western accent with a Harlem touch. And he was raised on a loco weed. And can he swing now? Yes, indeed. Singing his cow cow boogie in the strangest way. Mama to I, I, yeah. Mama to rapidly I age. in his cowboy song. You know he's just too much. He's got a knocked out western accent with a Harlem touch, and he was raised on a loco weed. And can he swing now? Yes, indeed. Singing his cow cow boogie in the strangest way. Como yeah. Como te yippily i Coma to i i yeah Coma to yippily i Coma to i i yeah Coma to i We waanden ons even op de prairie. Er was een tijd dat de tv en filmschermen gedomineerd werden door westerns. En Carl Eastwood's The eh, Unforgiven werd gevolgd door een nummer van een van de grote filmcomponisten uit de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. David Rexon, eh, ook uit eh, Philadelphia trouwens. Die de muziek componeerde voor meer dan 100 films en talloze tv-series. Zo maakte hij de muziek voor de film Laura, voor The Bad and the Beautiful en vele westerns. Waaronder Will Penny, de... western ergens in het eind van de jaren 60, meen ik. En daar hoorde je het uh, de main theme van het thema Will Penny. Dus door eh, het orkest van die David uh, En dat werd gevolgd door de Cow Cow Boogie. De eerste miljoenenhit van eh, Capitol Records uit 1942... in de versie van Ella, Ella May Morse, wel te verstaan. Anno... 2024 superswingend vertolkt door Hilary Gardner. En te, te, vinden op het lekkere Amazing album On The Trail. Ideaal plaatje voor onderweg op de moderne prairie. Dat wil zeggen op de snelweg in de auto. うん。 Stream jazz... dan kun je altijd terecht bij eh, de releases van eh, het label Positone. Die hebben geweldige muzikanten onder contract staan. Zoals Jim Alfredson, eh, de organist-pianist. Die bijgestaan wordt door Michael Dees op trombone. Diego, Diego Rivera, sax En Alex Sipiagin op het trompet, uh, En dan hoor je ook nog op het laatste dat drumwerk <clears throat> van Strickland eh, Eric Strickland heet hij volgens mij. En eh, daar is nog een meneer Kevin Bujo op eh, percussie van het album Strange... Man oh nee, Family Business heet het. Het nummertje heette dus Strange Matters uit de 2023. We zitten alweer tegen het einde van het eerste uur. Ga niet weg. Het tweede uur gaan we swingend verder. Um, Mm, nu komen we bij Giacomo Gates, de ex-uitsmijter en bouwvakker, de lead Towers van de jazz, zeg maar. Eh, Everything is Cool heette zijn album uit 2015. En het nummertje Who Threw the clue. While I sit here waiting peacefully for my chariot... expedited by some character with a lariat. I'm humming a song that doesn't belong to this day. All the cats I used to jam with are departed. Singer nowadays can't get brokenhearted unless they speak of their plight with dry ice and lights and decibel spikes. La la la. through the glue in my ooh bop shabam. Who rocked rhythm and blues? Who stole the gold and ransomed their soul? Listened to Midas and swallowed it whole. Who threw the glue in my ooh bop shabam? Who bought a guitar for 24 bucks? Who took the groove out of blues? thought their changes were nickels and dimes. Turned up the volume and forgot about time. Who threw the glue in my oobop shabam? sea. Maybe the merchant is chasing a buck. Maybe a genius just down on his luck. Maybe a smoke pot with clique lights galore that have the kids crying and begging for more. Was it Diz? No, no, no, no. Was it Bird? No, no, no, no. Was it Miles? No, no, no, no. Was it Bags? Well, then who threw the glue in my oobop shabam Ja, lekker. Giacomo Gates, Who Threw the Glue in My Oobab Shabam. Ehm, van zijn eh, album Everything is Cool. Zeker, uh, het is eh, zonnig weer. We hebben ZFM Jazz ook in het tweede uur, dus ga niet weg. We gaan eruit met een nummertje Quadro Samba van uh, eh, de eh, Europese ehm, ja, band rondom uh, Mulo Francel, een Duitse saxofonist. Tot zo na het tweede, tot zo na het nieuws bij het tweede uur.